Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Russische preken met de coalitie onder leiding van Amerika. Dat zei Poetin na afloop van een gesprek met de Franse president Hollande. Frankrijk en Rusland hebben daar ook afgesproken om nauwer met elkaar samen te werken. De twee landen gaan informatie van inlichtingendiensten uitwisselen en op militair gebied nauwer samenwerken. Ook zijn de twee het erover eens dat groepen die terrorisme willen bestrijden niet gebombardeerd zullen worden. Welke groepen daarmee bedoeld worden is onduidelijk. In Mali zijn twee mensen opgepakt voor de aanval van vorige week op een hotel in de hoofdstad Bamako. Wat hun identiteit is en waar ze precies van worden verdacht is niet bekendgemaakt. De aanval was vrijdag op het Radisson Blue Hotel. Daarbij kwamen 20 mensen om het leven en 170 mensen werden urenlang gegijzeld. Het leger bestormde uiteindelijk het hotel en maakte een einde aan de gijzeling. Daarbij werden twee terroristen gedood. De regering in Mali zegt dat dat ook de enige twee aanslagplegers waren. Bij Thijsje Oenema is melanoomkanker ontdekt. De schaatster van 27 maakte dat zelf bekend in een persbericht. Ze schrijft dat een kieste op haar eierstok uitgezaaide melanoomkanker bleek te zijn. Twee jaar geleden liet Oenema al een kwaadaardige melanoom op haar pols weghalen. Het Nederlands record op de 500 meter staat op haar naam... en vorig seizoen werd ze nog nationaal kampioene op de sprint. AZ is uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders verloren thuis van Partizan Belgrado met 2-1 en kunnen niet meer eerste of tweede in de pool worden. En op dit moment speelt Ajax nog in de Europa League tegen Celtic. Het weer, vannacht kan mist ontstaan en lokaal kans op gladheid.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 Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can not hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long? de liefde. Zo mooi bezongen door Diana Kroll. Op deze donderdag de 26 november luisteraars bij Tussen App en Vloed. Het is eh, Thanksgiving in Amerika. Althans, eh, zo heb ik op Facebook kunnen waarnemen. Onder andere op de site van Susie Davis. Susie luistert een uurtje mee voordat ze heerlijk eh, aan tafel gaat. Want Thanksgiving, dat blijkt niet alleen maar eh, elkaar dan waarschijnlijk cadeautjes geven te zijn. Maar ook nog genieten van een heerlijke maaltijd. Nou Susie, deze is voor jou. Moon River. Moon River, wider than a I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My I'm going. Eh, ja, volle maan volgens mij vanavond. Ik keek daarboven naar, eh, naar de lucht. En dat was een eh, hele heldere lucht. En sommige daken waren hel verlicht. En ik keek naar het maantje. En volgens mij was hij helemaal vol rond. Dus volle maan hier in Nederland in ieder geval. Ja, sommige mensen, als ze naar buiten gaan het regent, dan lopen ze te huilen. Anderen die zeggen, ja, singing in the rain. Maar Art Garfunkel en James Taylor, nee hoor. Janken mensen, janken met de lamp op. My broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all the sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven, they could never wash away my memory. The sins were locked together I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain night crying in the rain. Since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying in the rain. I'll do my nattere straten door al het gehuil. Van James Taylor en Art Garfunkel met Crying in the Rain. U luistert eh, luisteraars naar Tussen App en Vloed. Een programma tot 12 uur vannacht, gepresenteerd door Cheryl Duiven... waarmee heerlijke easy listening muziek voorbij komt. En u kunt daaraan bijdragen als u mij via Facebook een verzoekje stuurt... en ik heb het in huis, dan zal ik hem gegarandeerd voor u dragen. Sinterklaas, eh, luisteraars. Sinterklaas is ook in de studio. Goedenavond, Sint. Ja, goedenavond, Charles. Wat, wat gezellig dat ik hier ook even mag langskomen. Sinterklaas, heeft u, heeft u ook verzoekjes eh, zo tussen app en vloed? Nou, ik ben eigenlijk meer op de daken bezig hier in Zandvoort dan op het strand, dat moet je weten. Maar, maar af en toe dan, dan luister ik wel naar van Zandvoort... en op het dak kan ik via mijn mobieltje de uitzending ook uitstekend ontvangen. En dan eh, valt het mij op dat er maar zo weinig Sinterklaasliedjes worden gedraaid. Meent u dat nou, Sinterklaas? Nou, ik heb vanavond iets heel speciaals voor u. De Shadows, die kent u wel, hè? De Shadows, dat is toch van, de, van die Cliff Richard? Die Cliff, Cliff Richard heet die gewoon. Cliff Richard. Ja, Cliff Richard, ja, die, die bedoel ik ook. Ja, ja. Mooie groep gitaren, hè? Ja, Sinterklaas, dat klopt. Dat, dat, dat zijn al uitsluitend gitaren, maar, maar op een hele speciale manier spelen ze vanavond nou voor u Sinterklaasliedjes. Oh, dat vind ik heel leuk. Dankjewel, Charles. Dankjewel allemaal. Yeah. speciaal voor Sinterklaas. Allemaal uh, eh, Sinterklaasliedjes à la The Shadows, luisteraars. Wie had dat gedacht dat het ook nog heel mogelijk zou zijn... bij Tussen App en Vloed Sinterklaas? Hoe vond u het? Nou, Charles, moet je zeggen, ik vond dat een hele gezellige deun... en op een hele speciale manier ook gespeeld, hè? Door, door, door de schaduwen, hè? de shadows. Geweldig. Dat gaat mij weer even terug naar de zestiger jaren, geloof ik. Ja, toen was ik al, eh, toen was ik al een paar honderd jaar oud. Maar eh, eh, ik ben nog steeds heel erg gesteld op dat soort muziek. Dus ik, ik, ik, ik, dank je hartelijk. Nou, Sinterklaas, heel graag gedaan. Wat leuk. Ja, Sint, heel dankbaar. Dus luisteraars, nou, waarom ook niet, hè? Ik heb, het, ik heb het graag voor hem gedaan. We gaan even naar Berlin. Berlijn. Berlijn. Berlin. Ja. Take my breath away. Maar My Nou, iemand die eh, vroeger, eh, luisteraars, eh, ja, nog wel eigenlijk hoor... altijd mijn adem wegnam, was Bob Dylan met zijn protestsongs. Dit is zijn uitvoering van Lay Lady Lay. whatever colors you have in your mind. I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. until the break of day. Let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his, his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Hey, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still Mr. Bob Dylan met uh, Lay Lady Lay. Ik heb nog een mooie voor u uitgezocht eh, van Joni Mitchell. Answer me, my love, oftewel. Geef me nou toch eindelijk eens een keer antwoord, mijn liefste. yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me how I've gone astray? Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you about me, please listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been Won't you say that we can start anew in my sorrow? I turn to you. Please answer me, my love. Answer me. Answer Me My Love. Een prachtige uitvoering eh, van dit nummer door Joni Mitchell. Ik ben op zoek naar een nummer van Ryan May samen met eh, Jennifer Rush. Eh, dat ga ik straks speciaal voor Onno draaien. Onno, ik ben hem nog even aan het op, opsporen. even geduld dus, maar hij komt er gegarandeerd aan. Waaronder ook het nummer uh, Both Sides Now van Joni Mitchell. Dat ga ik in het tweede uur draaien, want dat is ook zo'n prachtige versie van haar. We gaan eh, genieten van California Dreaming. Dit keer in de uitvoering van José Feliciano. Hij is blind, maar virtuoos gitarist en een uitstekend zanger. We horen weinig meer van hem. Ik weet eigenlijk niet of hij nog leeft. Ik denk het wel. En, eh, maar hij is al razend populair altijd geweest. En heeft uitstekende nummers opgenomen. Waaronder deze. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. such a winter maand eh, zullen we José Feliciano waarschijnlijk weer veelvuldig horen... in het eh, prachtige kerstlied Feliz Navidad natuurlijk. Want eh, daar is hij ook razend populair mee geworden, luisteraars. U luistert nog steeds naar Tussen App en Vloed. Ik heb een verzoekje van Onno Hulshoff. Hij is onlangs geopereerd aan zijn knie. En hij heeft het allemaal weer onder de knie. Hij loopt weer, hij loopt weer los. Zonder kruk heb ik van de week kunnen zien. En ja, na weken van revalideren, want dat is geen klein klusje... Eh, is hij weer op de been en daar zijn we heel blij mee. Uh, voor hem speciale nummer van Jennifer Rus. En Jennifer zingt het samen met Brian May. En eh, het is een nummer natuurlijk bekend van Queen. Who Wants to Live Forever. Nou, ik wil wel eeuwig leven, maar dan moet het wel in een gezonde situatie zijn. En dan moet ik wel zo fit als een hoentje blijven. En niet als een duif dan, hè, natuurlijk. Hier komt hij Dion over nou, jou. time. dat eh, dit nummer oorspronkelijk door Queen werd gezongen in de film The Highlander. Dit was de uitvoering van Jennifer Rush samen met Brian May. Geweldig gezongen en eh, een prachtig nummer op verzoek van Onno Hulshoff. Ja, luisteraars, wat heb ik nog meer voor u meegenomen? Ja, ik heb een hele hoop mooie nummers. En eh, ook Julio Iglesias komt aan bod vanavond met zijn Spaanse ogen. En dat zingt hij dan samen met Willy Nelson. blue. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just audio and not goodbye. samen met Willy eh, Willie Nelson. Met eh, natuurlijk dat prachtige nummer Spanish Eyes. Ja, ik ben bezig luisteraars mijn huis te verkopen. Het is ook bijna gelukt. We hebben al een voorlopige koopovereenkomst. Dat gaat alleen onder voorbehoud van financiering. Dus nou maar hopen dat de koper van mijn huis eh, die financiering rondkrijgt. En toevallig woon ik er deze maand, november, woon ik er 25 jaar. Dus het heeft toch wel een beetje nostalgie. Nou, wat kan ik dan beter kiezen dan dat prachtige nummer van Lucifer... Zang van Margriet, uh, Margriet Essenhuis natuurlijk. Drums, Henny Huisman, jawel. Maar ik weet niet of hij dit eh, ook heeft ingespeeld. Volgens mij heeft een andere drummer dat gedaan. Maar hij zat in ieder geval wel destijds in de groep Lucifer. Als drummer. En eh, het wordt natuurlijk prachtig gezongen. Het is een grote hit geweest. House for Sale. Lucifer, wat de naam eigenlijk heeft voor een groep, Lucifer. Nou, wel eh, eh, de, hele, hele zaal in vuur en vlam als, als eh, ze speelden natuurlijk. Vooral dit nummer, House for Sale, gezongen door Margriet Eshuis. En ook nog gecoverd door Grant en Forsyth en andere. Vele andere, nou vele andere weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval Grant en Forsyth. Kan ik straks ook wel eens wat van draaien. Want die hebben ook best wel aangename repertoire moet ik zeggen. We gaan eh, even eh, genieten van God Only Knows... wat we meestal horen van de Beach Boys... maar waardoor Justin Hayward ook op een hele speciale manier wordt gebracht. En daar geniet ik van en ik hoop u ook. God Only Knows. long as there are stars. McCartney. Hij, noemde, hij noemt dit een van de meest mooie popsongs ooit geschreven. God Only Knows en Paul kan het weten, want die schreef natuurlijk zelf het nodige... als het gaat om prachtige liedjes, waaronder eh, de periode dat hij met Wings overal over de wereld toerde... en natuurlijk zijn eh, geliefde Linda McCartney, die helaas uh, veel te vroeg aan kanker is overleden. Hij bezong onder andere voor Linda dit prachtige liedje My Love. misunderstood. op mijn klokje. Ik heb nog ruim een minuut te gaan, luisteraars. Dan komen reclame en Niels reclame alweer voorbij. Alhoewel, reclame? Nee, reclame niet geloof ik. Alleen het nieuws in ieder geval. Van 11 uur, maar ik ben nog een vol uur bij u terug. Dus blijf luisteren naar Tussen App en Vloed. Mijn naam is Jacques Duijf. Tot 12 uur vannacht ben ik bij u met de eh, prachtige Easy Listening muziek.